Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De menselijke resten die vandaag zijn gevonden op de rampplek in Oekraïne... worden vanaf morgen in gekoelde wagens naar Kharkov gebracht. Vandaar worden ze zo snel mogelijk naar Eindhoven gevlogen en naar Hilversum gebracht. Ze worden met hetzelfde ceremonieel onthaald als de andere slachtoffers... heeft premier Rutte bekendgemaakt. Vandaag waren voor het eerst Nederlandse en Australische onderzoekers in het rampgebied. Ze hebben ongeveer vier uur gezocht naar resten van slachtoffers. Morgen willen ze terug naar de rampplek. In Hilversum is het tweede slachtoffer van de ramp geïdentificeerd. Het is iemand met de Nederlandse nationaliteit. Een team van meer dan 200 specialisten werkt in Hilversum aan de identificatie van de slachtoffers. Volgens premier Rutte kan het nog maanden duren voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. De eerste IBAN-dag is goed verlopen, dat zegt de Nederlandse bank. Vanaf vandaag zijn de bekende rekeningnummers van banken vervangen door het IBAN-nummer, een combinatie van 18 letters en cijfers. Volgens de Nederlandse bank waren er vrijwel geen problemen. De bank was vandaag enige tijd trending topic op Twitter. Dat is het onderwerp waarover op de berichtensite het meest wordt gesproken. En Fiat is na 115 jaar niet meer Italiaans. Vandaag keurden de aandeelhouders van de autofabriek de fusieplannen met Chrysler goed. Er komen vestigingen van het nieuwe bedrijf in de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor komt in Groot-Brittannië. De fabrieken in Italië blijven gewoon draaien. In Nederland krijgt Fiat een juridische vestiging. Met de fusie met Chrysler hoopt Fiat de concurrentie met grote spelers op de automarkt zoals General Motors, Volkswagen en Toyota te kunnen aangaan. Het weer. Vanavond mogelijk een bui, maar het blijft nog lang warm. Minima vannacht 16 graden, morgen begint zonnig, later stevige buien, soms met onweer en windstoten. En het wordt iets warmer dan vandaag. Zondag wat meer zon en bijna geen buien meer.